Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd die terecht is gekomen in de Japanse zee. Dat gebeurde enkele uren nadat Amerika en Zuid-Korea het land hadden opgeroepen om militaire troepen terug te trekken uit Rusland. Daar zouden duizenden Noord-Koreaanse militairen meehelpen in de oorlog met Oekraïne. Woensdag had de inlichtingendienst van Zuid-Korea al gewaarschuwd voor de test. Amerika, Japan en Zuid-Korea hebben de lancering veroordeeld. Het afvuren van zo'n raket is volgens resoluties van de Verenigde Naties verboden. De laatste keer dat Noord-Korea zo'n raket afvuurde was in december vorig jaar. Bij een Russische aanval op een appartementencomplex in de Oekraïnse stad Kharkiv is een dode gevallen. Volgens de gouverneur van de regio gaat het om een kind. Bij de aanval raakten ook 29 mensen gewond. Kharkiv ligt dicht bij de grens met Rusland en is regelmatig doelwit van beschietingen. Amerika stelt een wapenstilstand van twee maanden voor tussen Israël en Hezbollah. Dat staat in een gelekt document dat een Israëlische nieuwssite heeft gepubliceerd. Daarin staat ook dat Israël moet stoppen met beschietingen... maar uit zelfverdediging nog wel Hezbollah mag aanvallen. Het lijkt uitgesloten dat Hezbollah akkoord gaat met het voorstel. In Taiwan worden maatregelen genomen tegen de orkaan Kongre die op het eiland afkomt. De orkaan kan volgens de autoriteiten de zwaarste in 30 jaar worden. Gewaarschuwd wordt voor harde wind, veel regen en aardverschuivingen. Uit voorzorg zijn scholen en kantoren gesloten en zijn tientallen vluchten geannuleerd. De orkaan komt waarschijnlijk vandaag aan land. Eerder deze maand kwamen in Taiwan vier mensen om het leven door een andere orkaan. Het weer. Lokaal is het mistig. Op andere plekken is het bewolkt. In de loop van de dag breekt lokaal de zon door. Het blijft droog en wordt 14 tot 16 graden.